Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Zweden is een stap dichterbij een lidmaatschap van de NAVO. Turkije zag het lange tijd niet zitten dat het land erbij kwam... maar heeft nu toch officieel ingestemd. Correspondent Mitra Nazar heeft wel een idee waarom. Dat er nu toch groen licht is gekomen... heeft waarschijnlijk alles te maken met beloftes uit Washington. Want Turkije wil heel lang Amerikaanse F-16's kopen. Dat werd steeds tegengehouden. Nou, grote kans dat die F-16's binnenkort toch richting Ankara gaan komen. De baas van de NAVO heeft Hongarije opgeroepen om ook goedkeuring aan Zweden te geven. Dat is tot nu toe nog het enige land dat tegen is. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt... krijgt de jongen van 17 uit Ruinerwold in Drenthe twee jaar cel en tbs. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn begeleidster in een jeugdzorginstelling heeft doodgestoken. Dat zou hij hebben gedaan om geld te kunnen stelen. Het OM wil hem volgens het volwassenen strafrecht laten berechten... ook al is de jongen nog minderjarig. 425 medewerkers in de zorg met long-covid krijgen eenmalig 15.000 euro. En dat zijn veel minder mensen dan gedacht. Van de zorgmedewerkers die tijdens de pandemie long-covid opliepen... hebben 800 zich aangemeld. En dat zijn honderden minder dan van tevoren werd gedacht. Een deel viel af, was te laat of wacht nog op een beoordeling. Vakbond FNV had veel kritiek op de regeling. Die zou te ingewikkeld zijn. En een nieuw camerasysteem zorgt ervoor dat wij, mensen, kleuren kunnen zien zoals dieren dat doen. En dat is voor het eerst. Maar er is nog wel een belangrijke vraag. Omdat de ervaring van kleur in je hersenen ontstaat... is er nog niet te zeggen of een rode aardbei voor een bij ook rood is. Hoe wij mensen, en dus ook dieren, kleuren in ons brein verwerken... is de volgende stap voor wetenschappers. Ik snap trouwens dat dit verhaal op de radio wat lastig is... maar op nos.nl vind je meer informatie, plus de beelden... en dan kan je zelf door de ogen van een bij kijken.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 Want die denkt dat ik eh, constant uh, moppen zit te tappen hier. Maar dat is echt niet waar hoor. Dat doe ik helemaal niet. Ik hou ook helemaal niet van moppen. Ik eh, vertel eigenlijk nooit moppen. Dat komt bij mij niet voorbij. Ik heb een hekel aan moppen eigenlijk. Dat, is gewoon zo. Ik mag ze ook eigenlijk niet vertellen. Dat is gewoon... Uh, van, van, van, van huis uit mag ik dat gewoon niet. <laughs> We gaan naar de Noordzee met Boudewijn de Groot, kan schelen.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 En Boudewijn de Groot die, eh, geeft er nog een trap na. Hups, oké. Zijn bakkers wilden me niet op tijd aan boord halen ja, toen raakte hij natuurlijk onderkoeld. En eh, ja, kwam hij op dek, leefde hij nog wel, maar was zo onderkoeld. Overleed hij en werd hij eh, weer in de Noordzee gegooid en dreef weg met het getij. En dan kom je met het app en vloed in aanraking. En daar zit ik nou mooi mee. Nou, leuk hoor. Maar eh, het, ik ga het helemaal goed maken met het nummer van de Eagles. Love will keep us alive. Vind ik een van de mooiere liedjes van ze. Daarom draai ik me gewoon die man met dat hele lange haar en dat hele hoge stemmetje. rekening mee wilt houden, luisteraars. Liefde houdt ons in leven. Love will keep us alive. Prachtig nummer van eh, de Eagles. Ik heb ze live gezien met Health eh, Freezes Over. Een mooie cd trouwens. Of, nou, en een dvd moet ik natuurlijk zeggen, want er zijn ook beelden bij. Eh, maar live gespeeld, prachtige muziek. Als je die dvd nog kunt bemachtigen... en je hebt nog een dvd-speler thuis, dan is het een aanrader. Hell Freezes Over, zo heet het. Eh, de volgende staat alweer klaar. En, en, dat is een, eh, ja, een nummer van een hele eh, oude groep. Uit de jaren 60. Nou, eind jaren 60. Of half jaren 60. Turn, turn, the birds. turn, turn, turn. There is a season, turn. to everything turn, turn, turn There is a season turn, turn, turn de Birds, je kent ze natuurlijk allemaal van Mr. Tambourine Man. Want dat was natuurlijk een eh, mega hit van die geweldige groep uit de jaren 60. Ik ben de fan van de luisteraars. Ja, als je op de Zuidas komt, ik weet niet of je wel eens op de Zuidas komt. Dat is die eh, grote kantoorwijk die zo aan de eh, A4 ligt als je Amsterdam binnenrijdt. Je komt op die kantoren, dan, dan denk je op die schermen dat je allemaal boekhoudkundige programma's ziet. Maar niets is minder waar, want dan zie je allemaal van die kaartspelletjes. Solitaire heet dat. Eh, en dat, eh, dan moet je eh, een aantal kaarten onder elkaar leggen. Dan moet je precies uitzien te komen. En dat is dan in de basistijd, hè, doen ze dat. Om de tijd te verdrijven die ze eigenlijk zouden moeten vullen met arbeid. Betaalde arbeid. Het heet Solitaire, maar nou is het zo dat de Carpenters hebben daar een prachtig liedje. oorspronkelijk van, ik dacht van Paul Enka. Maar de Carpenters die hebben dat ook heel mooi vertolkt. Ik ga het speciaal draaien voor mijn zoon Sander. Want die wil een mooi nummer horen van de Carpenters. Nou, dit vind ik een van de mooie liedjes van de Carpenters. Sander, voor jou. with indifference. A heart that cares. Eh, Karen Carpenter. En die vrouw heeft zo'n imponerende, warme eh, stem. Er zijn er maar weinig op de wereld die eigenlijk een identieke stem hebben... die overal uh, uithaalt. We hebben in Nederland hebben we Rob de Nijs. Die herken je ook uit duizenden. Ja, dat vroeger Connie van den Bos. Die is ook helaas overleden. Maar als die begon te zingen, dan wist je ook precies wie het was. Corrie Brokker is ook zo'n dame die... herkenbaar was aan haar stemgeluid. Ehm, eh, maar de volgende die ik ga draaien...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 Night after night, who treats you right, baby? It's the guitar man. get the meaning out of each and every song When you find yourself a message and some words to call your own And take them home The voice begins to falter and the crowds are getting thin But he never seems to notice he's just got to find another place Ja, dan wordt maar weer de Nederlandse taal onderwezen, luisteraars. Want identiek, dat, eh, dat heeft natuurlijk een heel andere betekenis. Ik had het net over identieke zangers. Dat je het stemgeluid eh, herkent aan de zanger. Maar het moet natuurlijk eigenlijk eh, uniek zijn. ze hebben een uniek stemgeluid. Wat echt bij de persoon past die het zingt. Misschien dat ik het op die manier goed verwoord, zoon. <laughs> ja, mijn zoon die is me nog een beetje aan het bijspijken wat de taal betreft kinderen die hebben, die, die hebben ook een hele slechte taalkennis. Eh, Jantje zegt eh, tegen de meester, meester, ik uh, heeft vannacht bij mama geslapen. Toen zegt de meester, nee Jantje, ik heb vannacht bij mama geslapen. Zei Jantje, oh meester, u ook? U luistert naar tussen app en vloed. That's the way it is, luisteraar. Mr. Bruce Hornsby. gewoon, that's the way it is. Bruce Hornsby. Ja, mensen vragen me wel eens, eh, hoe heet jij? En dan zeg ik Charles. Ze zeggen, Charles, hoe schrijf je dat? Dan zeg ik Charles, Charles, net als de koning van Engeland.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 Ik ben dagelijks bezig, luisteraar. Ik ben nog actief op mijn leeftijd. Super actief zelfs. Ik heb gisteren, dat is echt waar wat ik nu zeg... Eh, acht kilometer door Haarlem heen gewandeld. Met mijn cameraatje en eh, mooie foto's gemaakt. Het zonnetje scheen gisteren, dus dat eh, zat helemaal goed. Onno die heeft nog een verzoekje en die wil Brian Ferry horen. Maar ik heb hem net gebeld, Brian, maar die was niet thuis. Hij was met zijn bandje oefenen, Roxy Music.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 Dankjewel, namens alle luisteraars ook natuurlijk. Avalon, rock, eh, Brian Ferry. Ja, ik ken, uh, ken het, we hebben ook wel een repertoire van Brian Ferry gespeeld. Onder andere Jealous Guy. Maar dat kwam dan weer omdat ja, Ruud Jansen natuurlijk Jealous Guy van John Lennon ambieerde. Maar ja, Brian Ferry heeft er ook een hele mooie versie van uitgebracht. en op die manier hebben wij het ook wel gespeeld. Dus dat was best wel, best wel interessant luisteraars. Eh, ik ga een, nummer draaien van niemand minder dan eh, eh, mijn vriend. nou ja, mijn vriend. Mijn, persoonlijke vriend is het niet. Kan ook niet, want de man is onbereikbaar. Zelfs voor Nick en Simon. Die hebben ook geprobeerd om Simon en Garfunkel te benaderen in het Amerikaanse. Niet gelukt. maar dit is ook zo'n mooi nummer. Since I Don't Have You. Art Garfunkel. Ben luisteraars, zijn de Tremolo's. Dit is hun uitvoering van Someone. Someone loves you. Someone loves you. Someone who really loves you. Someone when someone really loves you. someone. That's when your life begins. Once I was loved by no one. No one someone loves you. Someone who really loves you. Someone when someone Someone Who Really Loves You. Maar ik hou van u allemaal, luisteraars. En wie heb ik aan de telefoon? Ja, goedenavond. U spreekt met Willem Bruis. Wie is dat nou weer? <laughs> Willem, Willem Bruis, ja, dat is, dat jongen die, die bij nacht en ontij over landserens wegen rijdt. Ja, vooral bij ontij zeker. <laughs> ook, ook nog, ja. <laughs> Hé, hey, jongen. Hé, hey, Willem. Leuk dat je verbelt, man. Ja, ik denk nog op de valreep. De dag is niet eh, compleet als ik meer van de groet aan je gedaan heb. Nou, hartstikke mooi. Ik heb, eh, ik heb eh, een meneer in, in mijn leven heeft een tune voor me gemaakt. Met een zaag, met een zaag. Nou. Ja, het is niet te geloven. De man is de hele week aan het zagen geweest in zijn schuur. En, oh, hij, en, heeft hij... de kettingzaag, hè? Ja, en daar heeft hij de muziek bijgezet. Oh, oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Het is ongelooflijk. Want eh, ja. ja, dat moet ik ook eh, meteen even de luisteraars meegeven. Dat morgenochtend natuurlijk weer de week gaat doorzagen. Om acht uur ben ik hier alweer in de studio. Morgen, hè? morgen ben jij er ook weer natuurlijk. Om acht uur alweer in de studio. Ik ga straks ah, eh, als een razende reporter naar huis. En dan ga, ik, dan ga ik even een paar uurtjes slapen. Nou heb ik het geluk, Willem, dat ik toch maar een uurtje of vijf, zes per nacht slaap. Überhaupt hoor. Echt serieus. Ik ja, ja. Ik word spontaan, eh, als ik om 12 uur naar bed ga, word ik om 6 uur wakker s Oké. En daar hoef ik geen wekker voor te zetten, dat is ongelooflijk. Ja, nee, nee, mij, eh, nee mij, lukt dat niet. Eh, nee, nee. Jij wordt om een uur of 12 wakker s <laughs> nou ja, dat, dat, dat hangt. okay. <laughs> mijn droom, dan word ik... Als je droomt? Ah, je... Ja, dan oh, je... of... oh, over Kijk, verre streken ja, dus. Ja, ja, ja. Verre streken. Ja, ja. Ja, ja, je, eh, bent wel lekker, eh, je bent wel lekker bezig, vriend. nou, eh, uitstekende muziek. Nou, dankjewel, dankjewel. Ik ga speciaal wat voor jou draaien. En dan moet je eens opletten, Willem, want dit is Shelby Lynn, heet die dame. Jazeker, die ken ik. Die ken, ja, Shelby Lynn die, die zingt onder meer repertoire van Dusty Springfield. En het nummer wat ik voor jou ga draaien is I Only Wanna Be With You. En dan moet je eens opletten hoe weinig uh, ze ondersteund wordt door instrumenten. Ik geloof alleen een gitaartje erbij of zo. Ik ga luisteren, jongen. Ja, en evengoed klinkt dat gewoon ja, perfect. Beter als dat wij het doen? nou ja, als, als, als, als, wij samen zingen, dan kan natuurlijk niemand heel. <laughs> <laughs> Ah. Gaan wij een keer doen, jongen. Kom goed. Zo is dat. Hey, speciaal voor jou, Wim. bedankt voor het bellen. Altijd goed. Hallo, Hoi. hoi. moeten we inderdaad opletten, luisteraars, want het is eh, met een minimum aan begeleiding.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 Young men slaying, old men praying... the world will change... girls dating, daughters mating, mothers waiting to rearrange. Dog met A Way of Life. Het is maar een manier van leven, hè, zou maar zeggen. Hè? Dat moet je maar goed begrijpen. Ja, eh, waarom zeg ik dat nou? Ik weet, niet, ik weet eigenlijk helemaal niet waarom ik dat allemaal zeg. Eh, het is gewoon omdat het tegen de klok van 12 uur loopt... en ik moet zo moet afscheid van u nemen. En dat doen we dan met een eh, nummer van Sting. Englishman in New York. Daar neem ik afscheid bij. En luisteraars, morgenochtend om 8 uur, ja, dan ben ik er weer hoor. Dan ga ik de week doorzagen. Dan met heel ander repertoire.